Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Rijksoverheid, provincies en gemeenten trekken samen 30 miljoen euro uit... voor de aanleg van honderdduizenden extra laadpalen, meldt Trouw. Ons land heeft naar schatting 1,7 miljoen oplaadpunten nodig... voor de verdere doorbraak van elektrisch rijden, al dus het ministerie van Verkeer. Die laadpalen komen niet alleen in woonwijken en langs de weg... maar ook bij parkeerplaatsen, supermarkten en horecagelegenheden. De politie en de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst... hebben bijna drie jaar lang een infiltrant gehad... in de extreemrechtse partij Nederlandse Volksunie, meldt NRC. De infiltrant maakt zichzelf bekend in de krant. Het gaat om Richard Prijn, naast de medewerker van NVU-leider Constant Kusters. Prijn zegt dat hij informatie doorspeelde om de openbare orde te beschermen. Zo waarschuwde hij de autoriteiten als confrontaties dreigden met tegenstanders van extreem rechts. Prijn zegt spijt te hebben van zijn radicale verleden. De politie en de IVD willen niet reageren. Meer dan de helft van de ondernemers heeft er vertrouwen in dat hun bedrijf de huidige economische malaise zal overleven, meldt het CBS. Met name de reisbranche is een stuk positiever. In mei dacht nog 10% van de bedrijven dat ze het wel zouden redden. Inmiddels is dat 51%. In de horeca zijn de ondernemers pessimistisch. Een kwart denkt dat het bedrijf volgend jaar nog bestaat. Een derde van de Horeca-ondernemers vreest dat hun zaak het einde van het jaar niet zal halen. In de servicehoofdstad hoofdstad Belgrado zijn rellen uitgebroken... bij een protest tegen nieuwe coronamaatregelen. Betogers gooiden met fakkels, stenen en flessen... en probeerden het parlementsgebouw te bestormen. De oproerpolitie zette traangas in... en heeft een onbekend aantal mensen opgepakt. De betogers zijn boos dat komend weekend de avondklok weer wordt ingesteld. Dat zou nodig zijn vanwege een alarmerende opleving van het, zieke, van het coronavirus. En dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag is het in het noorden, midden en westen van het land waarschijnlijk droog en breekt... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Cuando se quiere para separado vivir. Yo con tus besos y tus caricias, mis sufrimientos acallaré. se quiere de veras. tan separados vivir cuando se quiere de veras. Ease on down, ease on down the road. Don't you care nothing that might be alone?